Mark Visser met het NOS-journaal. De jongen die zaterdagochtend door het Haagse station Hollandspoor droeg geen wapen. Dat meldt Omroep West op basis van verschillende bronnen binnen en buiten de politie. De jongen van 17 overleed later aan zijn verwondingen. Volgens West was de politie naar Hollandspoor geroepen omdat er een gewapende man zou rondlopen. De jongen kreeg het bevel zijn handen omhoog te doen, maar hij zou naar zijn middel hebben gegrepen. En daarop schoot agent hem neer. Bij een luchtaanval op een dorp in de buurt van Damascus zijn zeker acht kinderen om het leven gekomen. Kinderen speelden buiten omdat het rustig leek. Syrische rebellen spreken van een willekeurige aanval. Volgens mensenrechtenactivisten is niet duidelijk wat er gebeurd is. In de regio zouden veel opstandelingen actief zijn. En ook vragen zich af waarom kinderen op straat speelden terwijl er ochtends nog geschoten werd. In totaal zouden er gisteren 117 doden zijn gevallen bij gevechten in Syrië. In het centrum van Doetinchem heeft vannacht op drie plaatsen brand gewoed. De brandweer heeft sterke aanwijzingen dat het vuur is aangestoken. Aan de achterzijde van de HEMA was brand in een vuilcontainer. Twee auto's die ernaast stonden vatten ook vlam. Verder was er brand in een videotheek en bij de entree van een uitgaansgelegenheid. Totale schade valt mee. De kustwacht zoekt vandaag verder naar een van de twee mannen die gisteren in de storm overboord sloegen van een kopwaardijschip uit Groot-Brittannië, ten noorden van Terschelling. De kustwacht gaat ervan uit dat hij niet meer in leven is. Gisteravond werden beide lichamen al gezien, maar door het donker, de harde wind en brandstoftekort kon maar één lichaam worden geborgen. Dan het weer, toenemende bewolking met kans op regen. Het wordt vanmiddag een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Files van 4 kilometer of langer in de Randstad staan op de A4 richting Vlaardingen. Daar staat voorknopend Ketelplein 5 kilometer. Richting Amsterdam op de A7. Tussen Purmerend Noord en knooppunt Zaandam 10. A8 7 kilometer tussen Westzaan en knooppunt Koenplein. En op de A9 richting Amstelveen. Daar staat 8 kilometer tussen Beverwijk Oost en knooppunt Raasdorp. Op de ring Amsterdam de A10 tussen de Tunnel en Knoop Amstel 4 kilometer. A12 in de richting Den Haag tussen Bijswijk en Noodorp 5 kilometer na een ongeluk. Op de A15 Europoort richting Rotterdam tussen Spijkenis en Knoop Benelux 4 kilometer door een ongeluk. Daar is de rechterreis ook dicht. A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Dodewaard en Tiel 5 kilometer. En verderop in de richting Rotterdam bij Hardingsveld Giesendam 4 kilometer. En nog een stuk verderop, daar staat voorknopend Benelux 4 4 kilometer. A16 richting Rotterdam op de parallelrijbaan 5 kilometer voor knooppunt Terbrechtseplein. A20 richting Gouda bij Schiedam 8 kilometer. Daar staat een vrachtwagen met een klapband en blokkeert daar de rechte rijstrook. A27 Almere richting Utrecht bij Bilthoven 4 kilometer. En verderop 8 kilometer bij Knopen Lunetten door een ongeluk. Daar zijn drie rijstroken dicht. En op de A28 richting Utrecht.